Kees Groot met het NOS-journaal. De PVV hoopt deze week nog een nieuwe lijsttrekker te presenteren voor de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam. De vorige werd na één dag al teruggetrokken omdat bleek dat hij racistische uitspraken had gedaan en een holocaustontkenner had gefeliciteerd. Partijleider Wilders rekent het vooral zichzelf aan dat het fout ging. De nieuwe Rotterdamse lijsttrekker gaat hij beter googelen. Arriva heeft een buschauffeur in Limburg op nonactief gesteld... omdat hij tijdens het rijden op zijn telefoon een gokspelletje speelde. Een passagier maakte er een filmpje van. Dat filmpje was voor het openbaar vervoersbedrijf reden om een onderzoek in te stellen... en de chauffeur van de bus te halen. Bij huiszoekingen in onder meer de Utrechtse wijk Overvecht... heeft de politie track-and-trace systemen, observatiemiddelen en drugs in beslag genomen... Aanleiding was de schietpartij gisteren in Overvecht... waarbij twee mannen en een 81-jarige vrouw gewond raakten. Met de vrouw gaat het naar omstandigheden goed. De daders zijn nog spoorloos. Wie in Zweden seks met iemand wil, heeft vanaf 1 juli volgend jaar nadrukkelijke toestemming nodig van diegene. De Zweedse regering wil op die manier aanrandingen en verkrachtingen tegengaan. Tot nu toe geldt in Zweden dat een weigering van seks, verbaal of non-verbaal, nodig is voor een veroordeling. De regering wil dat nu dus omdraaien. Als er geen toestemming is, is de seks illegaal. Het is nog geen officiële epidemie, maar het aantal mensen met griep is vorige week fors toegenomen. Er waren volgens het gezondheidsinstituut Nivel 52 op de 100.000 Nederlanders die met griepklachten naar de huisarts gingen. Als dat cijfer twee weken achter elkaar aanhoudt is er sprake van een epidemie. Vooral baby's en peuters hebben op dit moment griep. Het weer vanavond en vannacht wordt het nevelig. Lokaal is mist mogelijk. De minima komen uit tussen de 4 en 6 graden. Morgen bewolkt met kans op wat regen of motregen. Het 7 tot 9 graden. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de Randstad staan nog files op de A2 Den Bosch richting Utrecht... tussen Knopendel en Culemborg. 20 minuten vertraging door een ongeluk. Er zijn drie rijstroken dicht. A2 Utrecht Den Bosch tussen Beest en Waardenburg. 5 minuten vertraging. A12 Draag Utrecht tussen Blijswijk en Reewijk een kwartier. En op de N205 Nieuw-Vennep richting Haarlem... tussen Lieden en Haarlem. een half uur vertraging.